Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet kan weer gaan puzzelen met de financiën. Binnenkort moeten Schoof en Co hun voorjaarsnota presenteren. Daarin wordt gekeken naar het huishoudboekje van de overheid... en of het nodig is om dingen aan te passen. Nou, dan moet je natuurlijk eerst weten hoe het er nu voor staat. Het Centraal Planbureau komt daarom vandaag met belangrijke cijfers... onder meer over de staatsschuld en onze koopkracht. Je hoort Roeland Muller van onze economieredactie. De laatste verwachting, eh, dat was rond Prinsjesdag. Daarom werd gezegd 0,7% koopkracht. Nou, we weten dat de lonen iets zullen gaan stijgen... maar dat eh, in Nederland ook inflatie wat hoger is dan de, rest van Europa. Dus eh, we gaan het meemaken. Ongeveer een uurtje geleden zijn de Formule 1-teams begonnen met het testen van hun nieuwe wagens. Op het circuit in Bahrein worden de eerste proefrondjes gereden, is te zien bij Viaplay. Al deze teams, met al hun middelen, alle windtunnels, alle computers, ze tasten toch een beetje in het duister. Nu pas ga je erachter komen wat die auto echt doet en of het een beetje klopt wat je bedacht had. Lewis Hamilton ging meteen de baan op. Hij rijdt dit seizoen niet meer in een Mercedes, maar een Ferrari en zal de testdagen dus goed kunnen gebruiken. Max Verstappen komt vanmiddag pas in actie. Tot en met vrijdag wordt er nog getest. De eerste echte race is over dik twee weken. En steenrijke Russen die sinds de oorlog in Oekraïne niet meer welkom zijn in het buitenland... kunnen binnenkort misschien naar Amerika. De oligarchen kunnen door sancties niet meer zonnen aan de Middellandse Zee. Maar president Trump heeft een oplossing. Hij komt met de Gold Card. Voor 5 miljoen dollar koop je toegang tot de VS. En die Russen, die zijn ook welkom. Ja, yeah, possibly. Hey, I know some Russian oligarchs that are very nice people. It's possible. And they'll be able to work and provide jobs and build companies and pay taxes. All of those things. It's an incredible uh, an incredible thing. Amerika heeft al wel regelingen voor rijke buitenlanders... maar volgens Trump wordt daarbij gefraudeerd. Hij denkt op deze manier veel geld bij elkaar te harken... onder meer om de Amerikaanse staatsschuld omlaag te brengen. Krijg je het weer nog op veel plekken. Is het droog en vanuit het westen zijn er opklaringen met zon.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 Twee uur alweer. We gaan eh, weer lekkere muziek voor u draaien. En natuurlijk ook om eh, half elf weer een stukje cabaret. En ik heb een gast vanmorgen, Orno Hulshoff. En uh, eh, Orno is even thee voor ons aan het maken hij schuift zo weer aan en eh, dan gaan we verder praten over eh, muziek en alles wat niet meer zei.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 De buffoons uit Enschede. Zeg je dat nog iets, zo? Ben jij vroeger wel eens in de eh, Club Palermo geweest? In de kromme elleboogsteeg eh, in Haag? Dat is voor mijn, dus voor mijn tijd. Voor, is dat voor Nee. Ja. Ja, echt waar? Toch. Nee. Ja, dan kon ik niet binnenkomen. het was een stalker, was het later. Oh ja, daar ben ik eh, ooit één keer binnen geweest. Maar dat is echt, uh, was al... Ehm, eind jaren negentig hoor. Eh, maar vroeger trad eh, eh, Wally Tax en de Outsiders, die traden daarop. ja. Maar ook de buffoons uit Enschede kwamen die mannen. En ze bestaan nog steeds. En ze hebben zelfs ook een nieuwe cd uitgebracht. Maar er schijnen twee formaties te bestaan die zich de Buffoons noemen. En er schijnt ook een beetje oorlog tussen die twee gezelschappen te bestaan. Ja, als je nou. de eerste bent, dan eh, wil je niet graag eh, dat... Uh, <laughs> dat nee, naam gaat dragen. Precies. Mag maar, trouwens ook niet, volgens mij.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 Happy Together, de Turtles waren dat natuurlijk. Eh, oh, ben, je met de auto of ben je met de bus? <laughs> ik wist al dat je dat ging vragen. Ja, want? Nou ja, <laughs> is het nummer wat er nu aankomt. Oh, ook. Van de Hollies. Ook geschreven dus eh, door... Uh, Graham Nash. Graham Goldman, hè? Oh, Graham Goldman, ja. Ja, ja. Net zoals wat ik jou vertelde, hè? Dat, van, dat nummer van... Ehm, eh, no Milk Today. No Milk Today. Ja. Was dus eigenlijk dus, eh, door hem geschreven. Ja. Voor de Hollies. Voor de Hollies, ja. ja. Mark, eigenwijs dus die was. <laughs> Ja, pakte niet de bus. Ja, zo is dat. ja, ik haal de FBI er maar even bij. stop met je ja. FBI hier. Ja. <laughs> We gaan u eh, even ondervragen. Ja, eh, en eh, als je s'nachts uh, door, de, door de, de, het centrum van Haarlem loopt... dan moet, oh, je, wel ja, nou, dan, moet je wel eventjes de rekening mee houden...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 But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. times I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know Cause I love you Oh, oh, oh, baby Don't you know I'm human Have thoughts like any other one Sometimes I find myself Lord, regretting Some foolish thing Some little sinful thing I've done I'm just a soul whose intentions are good Oh, Lord, please don't let me be misunderstood Hij houdt acht gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst? <laughs> Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. <laughs> jongen, wij hebben op school zulke oude meesters, jongen. Ik wil ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben, die man. Onze meester begint allemaal kind te worden. Dan zegt hij, noem twee persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik. Hij zegt, goed zo. In de Franse les vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word het niet, krijg ik een tien. No. En dan mijn buurman vraagt, die geef jij eens een voorbeeld van een lidwoord. jongen doet het, Hij wordt een week van school gestuurd. Ze maken tegenwoordig alles onder. Het is werkelijk waar. En ze vergeten onderwijzer zijn is een vak hoor. Meesterschap, vakmanschap. Ja. Hey, weet je wat goed waardeloos is, jongen, bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praten we niet meer over, hoor. Al dat geOH over de oude oertijd, nou dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraagden de mensen elkaar op. Ik zeg, nou kotsen ze elkaar weer uit. En hebben wij voor geschiedenis, jongen, hebben wij een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft wel zo de peste in van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond van vorig jaar. Want Maar toen was, nee, maar toen was hij vijf jaar aan de school verbonden, jongen. En dan moest mijn vader namens de ouders... Hè, moest hij er een krans omhangen, serpentines op de hoofd. Hele troep, jongen. En dit jaar was het weer ouderavond. Komt ze tegen op de gang. Weet je niet meer hoe die heet. Zegt ze, ben u niet de vader van een van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad natuurlijk. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks. Hij, die heeft van geschiedenis, hè? die vrijt met de meester van de vierde klas. <laughs> Hij denkt dat we niks in de gaten hebben. <laughs> Onder het overblijven in het bezemhok. <laughs> nou jongens, hoef nog ineens over te blijven, want ze woont vlak naast de school. Hè? Ja, die denkt ook beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. nou jongen, nee, maar je kan wel met al lachen hoor. Laatst zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, nou moet even nadenken, het is zo lang geleden hoor. ik zeg, ja, ik weet het. 450 na Christus. Eh, eh, opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, het staat duidelijk in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. Hè? En dan hangt ze dus zo'n plaat op, jongen, van zo'n oude gozer... met zo'n witte kraag, weet je wel. En dan zegt ze, kinderen, dit is Willem de Zwijger. Nou, ik zeg, weet u het zeker? ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn. En <laughs> hey, dan vraagt ze aan mijn buurman, vroeg ze van... Eh, noem een bekend Spaans echtpaar, hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar? Hij zegt, ja, Alpha en eh, Omega. Ik nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n en van elkaar afgelegen in het alfabet. <laughs> ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet, hè? Hier kan mij het nog schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Nou, allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Ja, maar sinds je de boekdrukkunst hebt uitgevonden... moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je Dat is het enige wat je op school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. Maar je slaagt, bij geheel onthouden. Nou, leuk. Moet je die vragen zien. Hier, wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Nou ja, broer. Hier, hier, hier. Hoe heet prins Bernard zo niet waarom? Nou ja, Ja, dan zeggen ze met de mammoetwet wordt alles wel beter. Jongen, bij ons op school gaat de hele mammoetwet niet door. Ons hoofd zegt, heb je een christelijke school... je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Nou, maar het hoofd van onze school, dat is dan ook wel zo'n goede, waardeloze figuur, joh. maar die, die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst moest hij een voorlichtingsfilm draaien. hebt hij hem achterstevoren ingezet. Nou, ik heb gelachen, jongen. jongen, dit... zag je allemaal kleine kinderen en het niet verdwijnen, weet je. en dat het slot, hè, kwam het begin. Nou, dat was het einde, joh. maar dan zag je die vader en die moeder, die komen de bed uit, weet je wel. Gauw aankleden naar het stadhuis. Nou, maar zo'n waardeloze figuur, jongen. Eh, het enige wat het hoofd kan, het hoofd kan invallen. Nou. Laatst was de gymjuf ziek, toen moest het hoofd gymnastiek geven. Nou, jongen. Maar dat was dan ook wel zo goed waardeloos, jongen. die man die weet niks van gym af. Dan zit hij als ik één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Nou, Maar als die tweede fluit niet hoort, dan hang je. Nou, en, dan was die gymjuffrouw weer beter, jongen. Nee, maar toen werd de dominee ziek. Nee, maar dan moest dat hoofd godsdienst geven. Dat was wel zo goed waarmeloos, jongen. Ja, maar jongen, die man die, die weet van godsdienst niks af. Die gelooft zelf niks. Ik heb mezelf tegen de dominee horen zeggen... ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Hm. Hm. Hm. Dus die man die gelooft zelf niks en die moet ons... Nou, ja, je weet hoe het gaat. Het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofdjongen, die, was, die dankt ons die weer op zijn blote knie. Die dominee weer beter was, hoor. Schreef hij ook op het bord. God is goed, dominee is beter. Eh, ik heb die dominee toch een keer op de kast gehad, jongen. Oh, die man, jongens, dat de hele les zat hij maar van God is overal. Ik zeg, oh ja. Hij zegt, jazeker. Ik zeg, ook bij ons in de tuin? Hij zegt, jazeker. Ik zeg, nou dat kan niet, we hebben geen tuin. Eh, en die man gelijk giftig, jongen. Die kan niet ergens een verlies, weet je wel. Ja, ja. nee, nee. Ja, maar dan krijgen we nog een proefwerkje, jong. Onverwacht proefwerkje voor straf, jongen. Nou, ik heb het nog bewaard. Hier drie vragen. Vraag 1. Wat bestuurt God? Nou, heb ik ingevuld. Alle landen behalve Congo, want dat heb zelf bestuur. Vraag 2. Wie was Mozes? Ingevuld, zoon van een Egyptische prinses. Nee, ze de dominee. Prinses heeft Mozes gevonden. In een bieze mandje. Ik zei, nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor. Drie. 3. Wat staat er in de tien geboden over ontucht? Nou, ingevuld gezult geen ontucht begeren die uw naaste toe behoort, hè? dan heb ik een 2, 1 punt voor de moeite en één voor het papier. Moet je bij de meester komen, die zegt dan... ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Dat is nooit boos, die is altijd verdrietig. Ook een zaggerijn eigenlijk, hoor. Maar goed. Nou jongen, maar dan ga ik wel weer aan mijn huiswerk. Ik, komt, ik zit in de vijfde klas en mijn vader is in de tijd van de zesde van school getrapt. Dus mijn moeder zegt iedere avond, Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Hier staat er weer onder mijn huiswerk. Heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Hij laat, joh, stond er onder mijn huiswerk van nauwelijks leesbaar. Ik naar de meester. Ik zeg, wat, wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld? <laughs> ja, Heerlijk, hè, Frans Jansen. ik, ik heb ooit een keer eh, gezien in de eh, stad Schouwburg in Haarlem. Ja, ik ook. Ik ook. Uh, kwartetten? Dat zou kunnen. Ja, dat was een van zijn programma's. Of de, de Lachende Kerk had je ook, hè? Ja, had je ook, ja. ja. Daar is je eigenlijk bij begonnen, hè, met die... Ja, een beetje, een beetje religieus. Eh, op de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, ja, prachtig. Ja. Eh, jij hebt, eh, Orno, dat weten de mensen thuis allemaal niet... maar ik weet het wel natuurlijk. En straks weten de mensen thuis het ook. Jij Jemig. Jij hebt, je, nou weer, je hebt je hele professionele carrière bijna... in de bioscoop doorgebracht. Ja, klopt. Ja, van 1982 ooit... tot 2012. Kijk, dat is... en ben begonnen in de Frans Hals bioscoop. 30 jaar. 30 jaar in totaal. Ja. ja. Begonnen in de Frans Hals bioscoop? Begonnen in de Frans Hals Gewoon als servicemedewerker, maar eh, ja, ik kwam binnen en ik had interesse gewoon eh, daarin. Eh, ja. En natuurlijk een kruiwagen. <laughs> Oké. Wie, wie, was de kruiwagen? Wat was de kruiwagen? Dat was de bedrijfsleider. Oké, die kende je? Die, ja, ja, ja, die kwam altijd ook in de café in de Ramplaan. de Stinkende Demmer. hè. Oh, van Kennemerland. Oh, ja. En ik gaf een beetje, ja, een beetje zo van... nou, ik vind het leuk en dit en dat. En nou... Zo kwam het eigenlijk. Kwam, ging, ging ik wel eens eh, film kijken. En dan, eh, nou, even kijken, even daar en eh, naar binnen lopen en cabine en ja, zo is het eigenlijk. ja, maar dat ging vroeger. Tegenwoordig is het allemaal geautomatiseerd, gedigitaliseerd. Maar vroeger, vroeger waren het van die grote apparaten waar je dan zo'n film in moest leggen. Ja, ja allemaal. op, het begon natuurlijk vroeger, heel vroeger op nitraatfilm. En later werd het dan de gewone, normale film. Nou, ja, je, nu. Had je ook wel pauzes tussendoor, hè? Altijd pauzes. Ja, nee, pauzes eh, moest je wel doen, want eh, daar was de winst. Want een film eh, die, zeg maar... Ehm, eh, die gehuurd werd... Daar moesten ze zoveel procent van afdragen. Ja, ja. En een, noem maar even een eh, Rocky-film eh, van Stallone. Ja. Dat de eerste weken, de eerste twee weken... er moest gewoon 75% van elk kaartje moest afgedragen worden. Dus ja, de inkomsten was toch echt wel de snoep en de, de drank en het ijs en noem maar op. Dus ja, er werd echt wel pauze gehouden. Maar de mensen die zo in die jaren dat jij dus actief was in de bioscoop... de bioscoop bezocht hebben... die er eh, is grote kans dat jij dan die films gestart hebt. En, eh, ja. <laughs> ja. In de Brinkman later, in de Luxor, de Lido, de, Cinema Studio niet, eh, Cinema Palace, uiteraard. Lido niet? Lido, het was het eind net, hè? Oh, het, Houtplein, hè? Ja, Houtplein, dat was laatste eigenlijk eh, dat iedereen, zeg maar, toen de Brinkman open ging... ging het personeel van de Lido ging naar eh, de Brinkman eh, toe. Ja. En de laatste periode was meer karatefilms en je weet wel die films. Ja, ja <laughs> Was er Roxy, toch? Hè? Roxy? Wat, ja, nee, nee, nee, er was een andere in de oh. bioscoop in de Lange Veerstraat. die had dat soort films. Ja, precies. Ik denk dat de luisteraars wel weten wat wat we daarmee <laughs> bedoelen. Ja. Eigenlijk. Maar ja, goed, alles werd gedigitaliseerd. En dat eh, ja. heeft eh, voor mij in 2012 eh, zo'n beetje is dat, heeft dat mijn, ja, mijn nek, zeg maar, gekost. gekost. Toen het allemaal makkelijker ging. En dat ik niet met films moest slepen van 25, 30 kilo. En wat was voor jou nou de, de meest imposante film die je ooit gezien hebt? Ja, maar dit zijn er zoveel. Ja. Dat zijn er meerdere. En later, die, die voor mijn tijd eh, al uitkwamen natuurlijk. Ja. Zoals eh, One Flew Over the Koekoeksnest. Nest En, en, uiteraard eh, natuurlijk Gone with the Wind. Oh, ja. Dat is ook een prachtfilm. Ja. Een hele lange film ook. En westerns? En verschillende westerns. Ja, typisch is dit, dat één western zal ik nooit vergeten. En dan moest ik al lachen toen zijn naam op het doek kwam. Ja. Want dat was van... Ehm, eh, hoe heet het eh, ook alweer? Eh, John Cleese. Ja, ja als, je, als ik ergens John Cleese zie... en een, in dit geval dus een western ja. was dat... ja, dan, ga je toch lachen. Dat is toch... Dat is, <laughs> Begin je al te lachen voor je hem gezien voor, hebt. je Terwijl het eigenlijk niet eens een, natuurlijk een lachfilm is. Nee. Dus. Maar goed, dit, als, ik weet niet wanneer het zal uitgezonden worden... op een andere Haarlemse televisie- en radiozender, Haarlem 105. Ja. Daar ben ik nu eh, voor door geïnterviewd. En komen er acht afleveringen eh, komen er over de Haarlemse bioscopen... waarin ik van alles vertel over wat ik heb meegemaakt. Eh, het zal volgend jaar, of, um, halverwege dit jaar zijn, van de zomer. Oké. Hey, en wat, wat vond je van deze? Zeg <laughs> je? The Good, The Bad and The Ugly. Ja. and the Ugly. Brother Nigel paints the stairs with the signs of the zodiac Throws paint in the mirror as he stands in his plastic bag Sister Emma rises ever round and round the garden Spends the whole day saying I beg your pardon It makes you wanna cry This is the house that Jack built, baby And it reaches up to the sky Uncle Joe cracks walnuts in between his toes for fun And looks through colored glass at the dark spots on the sun and Mary, she believes that her mother was a queen Keeps saying you just missed him King Solomon's just been Maar nou, wat jammer nou. Nou, hij, eh, hij of zij gaat dat misschien nog een keer proberen. Eh, dit was eh, de house that Jack built. Mona Keizers, die krijgt dat niet van elkaar. Maar Jack, die... die ja, die, die lukt het wel. <laughs> Ja, ja ongelooflijk hè. Moet hij maar de politiek ingaan. Zo is dat. Hey Orno, je had nog iets anders, hè? Met, iets met, met, met leeuwen die in de nacht... de, nee, die slapen. De, de tokens. Wie, wie zijn de tokens nou weer? Ja, oh, eh, dat eh, heb ik nou net even niet <laughs> opgezocht. even niet praat. Nou, we, gaan ze maar even draaien. Wie mowe, awi mowe, awi mowe, awi mowe, awi mowe, awi mowe, mowe, mowe, mowe, lion sleeps tonight. Ja, als hij ook wakker wordt, dan neemt hij je te graag. Ja. <laughs> Dus dat gaat zomaar gebeuren. het is eigenlijk een, dit nummer is uit 1961, ja. van de tokens, zeg maar. Ja. Maar origineel is het nou uitgebracht in 1939. Oh, dat is wel heel, heel lang geleden. Solomon Linda. Oké. verder is niets. Maar het heet eigenlijk... Mijn buur... En ehm, het was eigenlijk, daarom eh, klinkt het misschien zo eh, vreemd eh, mhm. in dit nummer van de tokens. Eigenlijk in het Zulu's geschreven. Ja, als okay. je dat moet gaan vertalen, denk ik dat het even moeilijker <laughs> wordt. we, hebben, we hebben nog een minuutje of vijf te gaan. Ik sta snel nog even mijn plaatje op. Dat betekent dat we langzaam, maar zeker, Orno, eh, gaan naar het nieuws van de eh, 11 uur alweer. En nog, een uurtje dan? Ja, ja nog een uurtje. Zo snel kan het voorbij gaan allemaal. Dit is eh, het, de tune waar Veronica afscheid mee nam.